En dit is het nieuws van NOS op 3. Een flinke knal bij een tankstation in Rome vanochtend. Er was al een brand daar. En er waren brandweerlieden en mensen op afgekomen. En toen ontplofte ineens een tankwagen die bij die pomp stond. In totaal zijn er 21 mensen daarbij gewond geraakt, zegt correspondent Angelo van Schaik. Waarvan dus heel veel brandweerlieden, eh, personeel van, van de ambulance en politieagenten. Want die waren al ter plekke vanwege die brand. Er is, er is nu een hele grote zwarte rook kolom boven de stad eh, ja, die van, dat, eh, van dit benzinestation afkomst. Geen van de gewonden is in levensgevaar. De douane heeft dit jaar tot nu toe ruim 15.000 kilo cocaïne in de Nederlandse zeehavens onderschept. Dat is 400 kilo minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Betekent alleen niet dat er minder drugs het land in komen, zegt de douane. De aanpak in de haven lijkt te werken. Maar er zit zeker een maar bij. En eh, dat, die maar zit hem erin dat er nog steeds heel veel cocaïne naar Europa komt niet meer via de Rotterdamse haven, maar op andere wegen. In andere Europese landen worden de laatste tijd juist vaker drugsvangsten gedaan. De verongelukte Liverpool-spits Jota en zijn broer worden vanmorgen in Portugal begraven. De uitvaart is niet ver van de plek waar de spits twee weken geleden nog zijn bruiloft vierde. Gisteren kwamen de twee om het leven bij een auto-ongeluk. Bij het stadion van Liverpool leggen supporters bloemen en sjaals neer. En voor veel basisscholen start vandaag de zomervakantie. Voor anderen is het bijna zover. Maar niet voordat ze de juf of meester een cadeautje hebben gegeven. Oproep Brabant vroeg aan de ouders wat er meegebracht is. We hebben lekker chocolaatjes gekocht en een tijdschrift. Ja, hoeveel hebben jullie uitgegeven? 7,5 euro per persoon. Ik denk ongeveer 10 tot 15 euro voor, eh, per leraar. Ja, wel de waardering voor, eh, voor de juf en de meesters heel het jaar. Dat vind ik wel mooi. Het is maar een kleinigheidje van als dankjewel van heel schooljaar. De schooldirecteur waardeert alle cadeaus, maar zegt dat een hand ook genoeg is. Het weer dan opnieuw geregeld zon vanmiddag. Straks wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt 22 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 rijdt het langzaam over 5 kilometer. A9 Alkmaar richting Diemen door de werkzaamheden bij de A10...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 Everybody put your hands up, storm. When the beat comes back around, everybody do the Eastside run this mother for ya. Hell yeah. Do my Southside run this mother for ya. Hell yeah. And them haters ain't hitting no, ain't talking about need a don't play no blues like me.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 De Tweede Kamer heeft ingestemd met de woningwet... waardoor statushouders geen voorrang meer krijgen bij sociale huurwoningen. Dat veroorzaakt woedende reacties bij gemeentes en woningcorporaties. Die vinden dat je geen onderscheid mag maken tussen verschillende groepen. En koning Willem-Alexander viert Koningsdag volgend jaar in Dokkum in Friesland.